Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag is de ceremonie begonnen waarbij major vlieger Roy de Ruiter... de militaire Willemsorde ontvangt uit handen van koning Willem-Alexander. De Willemsorde is de hoogste militaire onderscheiding... die militairen of eenheden kunnen krijgen voor hun buitengewone inzet. De koning slaat de Ruiter tijdens de ceremonie tot ridder. Hij maakt dan ook bekend voor welke bijzondere daden... de voormalige Apache-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht is onderscheiden. Roy de Ruiter is de derde Afghanistan-veteraan die de militaire Willemsorde krijgt, na Marco Kroon en Gijs Tuinman. De herstart van twee van de vier reactoren in de kerncentrale van Doel in België is met twee maanden uitgesteld. De reactoren, die al maanden stil liggen, zouden in oktober weer in bedrijf zijn, maar dat is uitgesteld naar december. De vertraging is het gevolg van een lek in een reservekoelwatersysteem. De buurlanden van België zijn bezorgd over de veiligheid van de centrale in de buurt van Antwerpen. Die zorgen zijn er ook over de centrale van Tiange in de buurt van Luik. De Amsterdamse agent die lekte naar geen stijl over de aanrijding op het stationsplein in Amsterdam van vorig jaar is ontslagen, meldt AT5. Er werd gevreesd dat het een terreurdaad was, maar de politie meldde dat de man suikerziekte had en onwel was geworden. Geen Stijl plaatste een foto van een politiecomputer op de site met informatie over de bestuurder bleek een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst te zijn. Die informatie kon alleen van een politiemedewerker komen. De man is nu ontslagen en het OM besluit binnenkort of hij wordt vervolgd. Skister Lindsey Von heeft het einde van haar loopbaan aangekondigd. Op de vraag van een fan op Instagram hoe lang ze nog actief zou zijn... zei ze dat dit haar laatste seizoen wordt. Von is 33 en won onder meer 16 keer de wereldbeker... en was twee keer wereld- en één keer olympisch kampioen. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden en in het noorden lokaal een enkele bui. Het is 18 tot 21 graden. Vannacht is het koud met 6 graden en mistbanken.